Every time I look into your eyes, you made me love you. Quest'inverno finirà. this way N'est pas looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, babe. Put your arms around me, set my world on fire. There ain't never gonna be nobody like you, baby. Honey, that's no lie. tell you, honey, you know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby. I can't deny.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 Dat was voor de Turnbond gisteren de aanleiding om hem terug te trekken voor het WK Turnen dit weekend in Rotterdam. Vertrouwen van de Turnbond in Van Gelder is onherstelbaar beschadigd, zei voorzitter Geukers. De bond wilde hem de gelegenheid geven om zelf openheid van zaken te geven, maar omdat dat is uitgebleven heeft de Turnbond dat nu zelf gedaan. Afgelopen dagen zijn gesprekken met Van Gelder gevoerd en daarin heeft hij volgens de bond zijn cocaïnegebruik toegegeven. De onderwijsraad vindt dat er een beroepsopleiding een landelijke norm moet komen voor examens van praktijkvakken, net als op middelbare scholen. De raad wil meer duidelijkheid in de diverse opleidingen en diploma's. Voor werkgevers en docenten wordt het steeds onduidelijker wat met name mbo- en hbo-diploma's precies waard zijn, blijkt het onderzoek. Criminelen delen steeds vaker financiële gegevens van Nederlanders die internetbankieren. De eerste zes maanden van dit jaar heeft de Nederlandse Vereniging van Banken al ruim 500 gevallen geregistreerd. Dat levert een schadepost op van 4,3 miljoen euro. Bij zogenoemde phishing sturen de criminelen een e-mail met daarin een link naar een valse bankwebsite. Als mensen via de site inloggen, kopiëren dieven bijvoorbeeld de inlognaam en het wachtwoord van de klant. Vervolgens plunderen ze de rekening. De redding van de 33 mijnwerkers in Chili verloopt voorspoedig. Er zijn er nu 12 zonder problemen van ruim 600 meter diepte naar boven gehaald. Ze zien allemaal goed uit en er zijn emotionele tafereelen bij de hereniging met de familie. Alle mijnwerkers worden met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht voor een observatieperiode van 48 uur. De reddingsoperatie